Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Ierland stemt vandaag in een referendum over deelname aan het Europese begrotingsverdrag. Volgens de laatste peilingen steunt de meerderheid van de kiezers het verdrag, maar er zijn nog veel twijfelaars. Ierland is het enige Europese land dat een referendum houdt over het verdrag, waarin 25 EU-landen meer begrotingsdiscipline beloven. Vrijwel alle politieke partijen in Ierland steunen het verdrag. De uitslag van het Ierse referendum wordt niet eerder dan vrijdagavond verwacht. De Europese Unie heeft Suriname laten weten ernstig verontrust te zijn over de omstreden amnestiewet. De wet kan ertoe leiden dat de verdachten van de decembermoorden vrij uitgaan, onder wie president Bouterse. Vorige maand werd de amnestiewet door het Surinaamse parlement aangenomen. De Europese regioambassadeur Kopeki zei in Paramaribo dat Suriname verplicht is om mensenrechten schendingen te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen. In Colombia heeft guerrilla-beweging FARC een Franse journalist vrijgelaten... die ruim een maand geleden was ontvoerd. De journalist Romeo Langlois was in april mee met Colombiaanse militairen... om een reportage te maken. En belandde in een vuurgevecht tussen het leger en FARC-rebellen. Op televisiebeelden is Langlois lachend te zien... en zegt hij dat hij met respect is behandeld en goed te eten kreeg. In Syrië hebben de opstandelingen president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk vrijdagochtend 11 uur stopt met het geweld. Als hij zich dan niet houdt aan het VN-vredesplan van Kofi Annan... dan laten de opstandelingen het op hun beurt ook los. Ze zeggen dat ze dan alles zullen doen om burgers en dorpen te beschermen. Sinds vorige maand geldt in Syrië officieel een staakt het vuren... maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Het weer vannacht bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags blijft het meest bewolkt en is er kans op enkele buien. 15 graden wordt het op de Wadden en een graad of 20 in het zuidoosten van het land.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 Time to open those dreamy eyes. Looks like we got caught by surprise. It's almost daylight. Where did the time go? Tell me where did the time go? That's never where beetje licht worden. Almost Daylight. Jane Chandler die had het over een oude soulknakker die nog steeds eh, leeft. Hij werd in het verleden beroemd met The Duke of Earl. En dit was dan uit eh, de jaren 80, dit Almost Daylight. Goedemorgen. Welkom bij het laatste uur van de nacht. Ging anders hier bij de vader op Radio 1. Met zoals gebruikelijk eh, in elk uur eh, eigen opnames, studiosessies. Ik heb er in ieder geval eentje klaar liggen van ehm, Moos. Moos die aanstaande zaterdag ook eh, muzikale gast is... bij het optreden van eh, talloze andere mensen in Spijkers met Koppen. Er is eh, recentelijk een cd uitgekomen met allemaal live opnamen van Triggerfinger. De Belgische band die eh, beroemd is in Nederland, maar ook in andere buitenlanden in Europa. Ze zullen onder andere komend weekend optreden in uh, Rock am Ring, of op Rock am Ring moet ik eigenlijk zeggen, bij Nuremberg. Maar ik heb hier een opname, een live opname van Triggerfinger die je niet terug kan vinden op die live cd die dan van hun een paar weken geleden is uitgekomen. Het is een opname die eind november vorig jaar werd gemaakt bij de VRT je hoort Triggerfinger samen met Adamo. En bleu c'est blouson de cuir. Tu vas rejoindre les copains. Si tu vas pas, qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu les reverras? En blue jeans et blouson cri tu te croises en liberté. On ne pourrait te contredire, ça blesserait ta dignité.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 Een opname die gemaakt werd door eh, onze collega's van de VRT eind november vorig jaar. Jorda Triggerfinger en Adamo in blue Jeans et Blouson queer. De Chieftains hebben een nieuwe cd gemaakt... waarop zij weer tal van eh, muzikanten en zangers en zangeressen laten meewerken. Ik laat je luisteren naar Carolina Rua. De zangeres die hoort is Imelda May. En dat is ook een Ierse zangeres, net als de Chieftains. ze komen ook uit Ierland. I am so cold, I'm so cold, I'm so cold without you. I am so low, I'm so low. I feel the emptiness inside, and I wonder how it will be without all my love I saved for you. I am so cold, I'm so cold, I'm so cold without you. Het werken met computers is leuk, maar je moet ze wel goed eh, instructies geven, die computers. En dat had ik dus in dit geval niet gedaan. Eh, ik had je de chieftains beloofd met Carolina Rua. Die komt er zo aan, maar eh, je kreeg alvast iets door... wat ik later zo hebben gepland, maar dat nu reeds door was. Mes Montreal met een heel leuk nummer dat te vinden is... op de meest recente album I Am Hunt. Dat heet So Cold. En waarom gedraaid? Dat... Ehm, Miss Montreal So Cold... omdat dat verbonden was aan een prijsvraag die ik twee weken geleden heb eh, gebracht... hier in de nacht ging het anders. Toen stelde ik de vraag, waar treedt Miss Montreal vandaag op? En twee weken geleden, toen was het Hemelvaartsdag. En toen eh, mailde Helco Prins met de juiste oplossing... dat Miss Montreal aanwezig was op uh, eh, Ureterp. Daar was een eh, rockfestival, Oerok heette dat, en daar heeft zij toen opgetreden. Nou, verder heb ik toen ook nog gevraagd van... hoe komt het dat je op Hemelvaartsdag ochtends om kwart over vijf naar Radio 1 luistert... Daar ga ik dadelijk eens een eh, aantal uh, bloemlezingen uit eh, doen. Of een bloemlezing uit doen. Want er zijn een aantal ja, toch, toch wel verrassende mededelingen binnengekomen. Waarom iemand op uh, dag in alle vroegte, vroege ochtend naar Radio 1 luistert. Maar ik laat je eerst die beloofde opname van de Chieftains horen. conclusions. Carolina Roar has a hand in my confusion. Waits for me to choose which quarter to bend in to Susie. Make me blue on the red I'm attending. Not. thought the game was over. Then, from the blue, Carolina's at my shoulder. Carolina Rua, en dat is uit de nieuwe cd van de Chieftains uit Ierland... met de medewerking hier van Imelda May, een Ierse zangeres. Nou, ik, eh, zoals ik al zei, ik geef wat eh, dingen laten horen... waarom mensen op Hemelvaartsdag om kwart over vijf naar Radio 1 luisteren. Nou, ik had in ieder geval al uh, Helco Prins zijn naam genoemd. Waarom luistert hij op Hemelvaartsdag om kwart over vijf naar Radio 1? Eh, hij luisterde op dat moment omdat hij aan een heel lief meisje dacht... waardoor hij niet kon slapen. En daarbij heerlijk kon luisteren naar De Nacht Klinkt Anders. <laughs> dat leek me een mooie gelegenheid om hem die eh, cd cadeau te doen... van eh, Miss Montreal I Am Hunt. Dan was er man van Wers die mailde... Dat zij iedere dag wakker is tussen eh, vier en vijf. Maakt verder niet eh, uitgezonderd eh, welke dag dat is. En zij luistert dan altijd even naar de radio. En dat is dan meestal Radio 1. En, tussen, en op de, de vroege donderdagochtend kom je dan terecht bij De Nacht Klinkt Anders. Anton van Brakel die werd wakker op hemelvaartsochtend... omdat hij heftige dromen had. En hij eh, moest even zijn bed uit, ging even een sigaretje roken... zette de radio aan en kreeg De Nacht Ging Het Anders te horen. Nog eentje Ton Haans, die... Eh, hemelvaartsochtend vroeg op moest staan. Dat is niet gebruikelijk bij hem. Want hij had een lange fietstocht eh, voor de boeg. 270 kilometer ging hij eh, fietsen in het hemelvaartsweekend. Eh, Vandaar dat hij die ochtend vroeg uit de veren moest. Ik laat je een nieuwe band horen uit de Verenigde... Nou, niet de Verenigde Staten, maar wel het Verenigd Koninkrijk. Uit Londen komen ze. Kindness. Hier is hun nieuwe single House. say dit is dus de naam van de band en de liedje dat ze speelde House. Een nieuwe band uit het Verenigd Koninkrijk. Garland Jeffries, die liet zich afgelopen maandagavond ook nog even op het podium zien... samen met Bruce Springsteen op Pinkpop. Maar de goede man was 12 mei jongsleden ook te gast in Met het oog op morgen. Zong daar een van zijn eh, oude successen. Heel, heel rock'n'roll. Live te dus zien Met het oog op morgen, 12 mei jongsleden. as a friend. Never too black to blush. Leave that story. Blame it on you. Blame it on me. It's an still only thing. Big yellow taxi cab pass me by. Stop on the next corner, pick up a white guy color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the marquee. Hell, hell, rock and roll comes from R&B and soul. Don't leave me standing in the cold. I used to think I would never grow old. Hell, hell, rock and roll. Don't leave me standing on the beat. Leave me stranded on the street. I see the light, I feel the heat. Blame it on you, blame it on me. Let's erase the wound that's in our history. Pain in my heart won't let me be. Take it from me, but don't you take away my liberty. Father of cold, mother of pearl, never too black to blush. You pick up a white girl the color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the marquee. Hell, hell, rock and roll comes from R&B and soul. Don't leave me standing in the cold. Used to think I never grow old. Hell, hell, rock and roll. Don't leave me standing on the street leave me stranded on the beat. I see the light, I feel the heat. Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, Fats Domino, here come Elvis, Gene Vincent, Buddy Holly, and Jerry Lee. Hell, hell, rock and roll comes from R&B and soul. Don't leave me standing in the cold. I used to think I'd never grow old. Hell, hell, rock and roll. Don't leave me stranded on the street. Leave me stranded on the beat. I see the light, I feel the heat. Hell, hell, rock and roll. Say, hell, hell, rock and roll. Uh, hell, hell, rock and roll. Hail, hail, rock and roll. Hail, hail. Mm, heel, heel. En je hoorde eh, Garden Jeffries. Zijn stem was 12 mei jongsleden te horen in Met het Oog op Morgen. daar zong hij dit. Heel, heel rock'n'roll. Nog een eigen opname. Dat is dan van een band die aanstaande zaterdag de muzikale gast is in het programma 'Spekers met Koppen op Radio 2. Ik laat je luisteren naar Moos met The Hunter. En de opname die je hoort is van 11 eh, april jongsleden. In de vroege ochtend gemaakt bij de 3FM promo van Giel. see you every hour, you every day. Wish I could make it ours, bound to En ze zijn dan aanstaande zaterdag de muzikale gast in Spekers met Koppen. Dit was van 11 april jongsleden in het ochtendprogramma van Giel Moos... met het liedje The Hunter. Hier zijn ze weer, drie chansons op een rijtje. Een chanson van Veronique Sanson komt eraan. Een actueel liedje van de band Soufris Maracas, Etamer, zo heet dat. Maar eerst iets uit het verre verleden. Alors, qu'est-ce que c'est? Hier is Jodassin. c'est un jeu, c'est nouveau, c'est très vieux. On en rit, on en pleure, on en vit, on en meurt. C'est gaulois, c'est romain, c'est chinois, c'est germain. Et tout le monde ici le sait. Alors, qu'est-ce que c'est À l'école, la sentence, sans parole, en parlant. Éphémère, éternel, c'est l'enfer ou le ciel. En Marlène, en margot, en verlaine, en argot. Et tout le monde y le sait. Alors, qu'est-ce que c'est C'est à toi c'est à moi. et ça nous plaît. et tout le monde est illusé. Alors, qu'est-ce que c'est C'est joli. Et ça porte pour moi un nom de fille. C'est la dans le serpent et la pomme, les souris et les hommes, c'est Venise et Capri, c'est Denise et Marie, et tout le monde est sait. Alors, qu'est-ce que c'est C'est le vent, c'est la gloire, le roman et l'histoire, Cléopâtre et Bardot, Henri IV et Dino, c'est un mot, c'est un dieu, c'est très beau, c'est par deux, et tout le monde ici le sait. Alors, qu'est-ce que c'est C'est à toi, c'est à moi plaît Et tout le monde est illusé, alors qu'est-ce que c'est, c'est joli. Et ça porte pour moi un nom de fille, c'est la vie. Et ça porte pour toi un nom d'enfant. Devrais-je imaginer les lignes de ton corps Une à une dandinée sur le lit ressort que je t'avais offert Notre amour est bien mort la note est ta mère Et ta mère Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps encore pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corsé Et ta mère, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi voler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité Et ta mère Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à l'âge Tu le voulais morner, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier quand tu t'as fait prendre à toi de crier. Comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez laisse-moi m'envoler, allez laisse-moi fuir, je vais tout oublier. Allez laisse-moi rire, allez, allez laisse-moi partir, allez, allez laisse-moi m'envoler, allez laisse-moi fuir, je vais tout oublier. Mais le temps encore devrais-je imaginer les lignes dans ton corps, une à une d'ordinée sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort et la note ta mère, ta mère, ta mère. j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poème, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Veronique Sanson en ze zong het chanson sur ma drôle de vie uit 1972 was dat. Daarvoor had je actueel repertoire van de band Zafris Maracas en Roots liggen in Algerije. En ze hebben op dit moment succes in La Douce France met het nummer Etamer. En dat werd voorafgegaan door eh, een liedje dat ook uit de jaren 70 komt. De melodie herkende je hem wellicht. Het was ook een, eh, ooit een hit in de Engelse taal voor Sarah Wright. Armor Love werd dan Alors Qu'est-ce que de stem van Joe Dassin, die kon je beluisteren. Vandaag, 31 mei, vandaag is het eh, precies 60 jaar geleden dat de Efteling haar deuren opende. En als je aan de Efteling denkt, dan denk je aan... sprookje van de waterlelies. Daar wordt dan deze muziek bij in de Efteling. Bert Kempfert en zijn orkest met het nummer eh, Afrikaan Beat. Vandaag 31 mei dus. En het is vandaag precies 101 jaar geleden dat de Titanic te water ging. Ja, en dit jaar is dan 100 jaar geleden dat eh, die ramp plaatsvond. Na aanleiding daarvan is de film Titanic weer in de bioscopen gegaan. Deze keer in een 3D-versie. Eh, en er is ook een speciale uitgave gekomen van de soundtrack van die eh, film. Ik laat je dat orkestje horen, wat maar door bleef spelen terwijl het schip zinkende was. Het is dus vandaag precies 101 jaar geleden dat de Titanic te water werd gelaten. En in 1997 toen verscheen de film van de ramde de Titanic. En ja, ik heb de film tot nu toe maar één keer gezien. Maar wat mij dan bij dat is toen eh, het schip op het punt stond eh, te gaan zinken. Dat dat orkest maar bleef doorspelen terwijl het, uh, er groot paniek was aan boord. In ieder geval, je hoorde dat orkest I Salonisti met het welbekende Alexander's Ragtime Band. En wat ik al zei, er is eh, naast het feit dat die film opnieuw in de bioscoop is gekomen in een 3D-versie... is de soundtrack ook in een speciale versie uitgekomen. Dus het eh, is een eh, box met drie cd's. Daar vind je dan de oorspronkelijke muziek die in de film te vinden is... Er is een aparte cd met alleen maar muziek van Isalonisti, wat ik je net heb laten horen. En daarnaast is er ook nog een cd met allemaal liedjes uit die jaren tien. became an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. and let me know. If I make mistakes in spelling Molly dear, said he, remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary. جدلي فأول نسر الصوار الصلاة الله وتتفرير فاطمة هار سريت غير الصلاة وتتفرير Opgenomen in 1914, je hoorde de stem van John McCormack. It's a long way to Tipperary. En dat is een van de liedjes die te vinden is op die ene cd die in die eh, box zit. Uh, die Titanic Box. En die ene cd bevat allemaal liedjes uit de jaren 10 van de vorige eeuw. John McCormack Cormac, en It's a Long Way to Tipperary. De Anniversary Edition, zo heet die box met allemaal eh, muziek die te maken heeft met eh, de Titanic... en de periode waarin de Titanic eh, te water ging en uiteindelijk ten onder ging. 31 mei vandaag. Nog even de verjaardagskalender doornemen. Eerst even de verjaardagen van degene waarbij we inmiddels een kruisje achter hebben moeten zetten. 1916, dat is de geboortedag van Bert Haanstra. Hij overleed in 1997. 1945 werd hij geboren. Rainer Werner Vastbinder, de filmproducer en filmregisseur... en ook acteur en toneelschrijver, overleden in 1982. En van de levenden onder ons. Vandaag eh, feest in Huizen Geesink. En dan heb ik het over Robert Geesink, onze wielrenner... die succesvol was in de Ronde van Californië. 1986 werd hij geboren. Nederlandse judoka Edith Bos is van 1980. Ivonie is vandaag ook jarig. Hij is van 1946. En Clint Eastwood, de acteur... Hij is geboren in 1930 en speelde onder andere een belangrijke rol in de film The Good, The Bad and The Ugly. film The Good, The Bad and The Ugly. Die werd gecomponeerd door Ennio Morricone. Dit was een coverversie. Maar wel een hitparade succes voor de kerst van Hugo Montenegro, 1968. En een van de acteurs in die film The Good, Bad and the Ugly was Clint Eastwood. Hij is vandaag jarig, hij is van 1930. Nog even één artiest die eh, een aanstekelijk optreden heeft gegeven op Pinkpop. Hier is eh, Sharon Jones en haar Dap Kings. dat Better Things To Do. Je hoorde de stem van Sharon Jones, die ook op Pinkpop te horen was... Ehm, in begeleiding met de Kings. Nog even een televisietip voor het komend weekend. Daar waar het gaat om muziekprogramma, want er zijn ook een hoop leuke films te zien. Bijvoorbeeld, maar kijk eens eh, even naar een muziekdocumentaire. Dan kan je zaterdagavond op Nederland 3 terecht... voor een muziekdocumentaire over het Belgische fenomeen Milo. Hey man, I'm tired. cliche. Hey man, let's wait until daylight fades. We'll join the dreamers and renegades. Hey, have you heard the radio news? They say that soon. We'll join the dreamers and renegades. Girl, let's just empty this bottle of booze and swirl all night in our dancing shoes. Hey man, I'm tired of working all day, turning into a day sleeping, walking cliche. join the dreamers join the dreamers and renegades. We'll join the dreamers and renegades. Dreamers and renegades. Dreamers and renegades. We'll join the dreamers and renegades. Hij is wel bekend geworden met zijn uh, eh, EO-technology en Sindsdien is hij wereldberoemd eigenlijk. Maar in 2008 kon hij nog naar de studio komen. Toen moest eh, de grote roem nog beginnen. En toen zong hij in het ochtendprogramma van Giel... Dreamers and the Renegades. Ik heb het over Milo. En een uitgebreid portret is van hem aanstaande zaterdagavond te zien... op Nederland 3 om half negen. Milo dus. Dit was het dan, de nacht ging anders hier bij de VARA op Radio 1. Zo dadelijk het Radio 1 Journaal. Lara Renze en Marcel Oosten lichten hierin over de mm, laatste ontwikkelingen van het nieuws. Mijn naam is Groep Koeners. We spreken elkaar volgende week tussen 2 en 6 hier bij Radio 1 voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. Ze zeggen, maak er een mooie donderdag van en graag tot volgende week.